uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu speelt nu al op een einde aan het staakt het vuren met Hezbollah... dat woensdag van kracht werd. Hij heeft het Israëlische leger opdracht gegeven om zich voor te bereiden op een intensieve oorlog... voor het geval Hezbollah de strijd weer oppakt. Er worden nu al over en weer schendingen van het bestand gemeld. Opnieuw heeft een Afrikaans land de militaire samenwerking met Frankrijk beëindigd. Tjaad wil dat de duizend Franse militairen die daar nu zijn het land verlaten. Het besluit kwam een paar uur na het bezoek van de Franse minister van Buitenlandse Zaken aan Tjaad. Eerder moest het Franse leger al vertrekken uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, Burkina Faso en Niger. In al die voormalige koloniën zaten Fransen om jihadistische groepen te bestrijden. President Macron zei eerder dat Rusland die rol probeert over te nemen... door anti-Franse propaganda te verspreiden... en door huurlingen en wapens te leveren. Het ongeluk met een Nieuw-Zeelands marineschip kwam door een reeks menselijke fouten, concluderen militaire onderzoekers. Het schip zonk vorige maand bij Samoa toen het op een rib, rif vastliep en in brand vloog. Alle 75 opvarenden konden worden gered. Het ging mis doordat de bemanning onder meer verzuimde de automatische piloot uit te schakelen, zeggen de Nieuw-Zeelandse onderzoekers. Het wrak ligt nog bij Samoa onder water en zou brandstof lekken. Dat leidt op de eilandengroep tot veel bezorgdheid. Ajax heeft in de Europa League zijn eerste nederlaag geleden. Real Sociedad was in Spanje met 2-0 te sterk. FC Twente verloor in eigen huis met 1-0 van het Belgische Union Sint-Gilles. Eerder op de avond speelde AZ thuis 1-1 gelijk tegen Galatasaray. Het weer. Hier en daar is het mistig, minimaal rond het vriespunt. De dag begint grijs, maar later breekt de zon geregeld door. Er staat weinig wind en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah!